Het bedrag is een tussenstand. De nationale actie loopt nog tot en met 26 februari. De ruim 100 miljoen is inclusief de bijdrage van minister Koenders, die 41,5 miljoen euro aan Giro 555 gaf. De hulporganisaties zeggen dat ze het geld, verspreid over een periode van 3 tot 5 jaar, zullen besteden. Nu is nog vooral noodhulp gewenst. De kosten voor de wederopbouw van Haiti zullen volgens de hulporganisaties pas in de komende maanden duidelijk worden. Een aantal commerciële radiostations is sinds gisteravond slecht of niet te ontvangen via KPN en UPC. Dat komt doordat er een satelliet uit zijn baan is geraakt, zeggen de bedrijven. Daardoor kan er geen radiosignaal worden doorgegeven. UPC schakelt momenteel over op een andere satelliet om het radiosignaal weer via de kabel door te kunnen geven. KPN neemt geen maatregelen en wacht tot de satelliet weer in bedrijf is. Onder meer Sky Radio, Radio Veronica en BNR Nieuwsradio hebben last van de storing. Ze zenden nog wel uit via de ether, maar zijn slecht te ontvangen. Twintig inspecteurs van het ministerie van Landbouw zijn in Bosco begonnen aan onderzoek naar de boktor. Eerder deze week stelde minister Verburg een bufferzone in rond een boomkwekerij waar de Oost-Aziatische boktor is gevonden. De boktor is een insect dat door zijn vraatzucht grote schade veroorzaakt aan loofbomen. De 500 kwekerijen binnen het gebied mogen voorlopig geen bomen verhandelen. De Franse oud-premier Villepin is vrijgesproken van het belasteren van Nicolas Sarkozy toen hij nog minister was. De rechtszaak draaide om een affaire rond de Luxemburgse bank Clearstream. Sarkozy stond op een lijst van mensen die geld zouden witwassen via Clearstream. Die lijst was vervalst, maar kwam toch in handen van justitie, die vervolgens onderzoek deed. Het weer. Af en toe zon, afgewisseld door winterse buien. Daardoor kan gladheid optreden. Middagtemperatuur van 2 tot 5 graden. Morgen kans op sneeuw, in het weekend droog.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 I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these oh, things. Oh, well, I emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world.